uur. Hier Boekraat met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden... op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat meldt het Parool. De mannen zijn twee weken geleden opgepakt bij invallen op 15 locaties. Ze zouden drugsbendes stelselmatig hebben geholpen om misdaadwinsten weg te sluizen. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro's aan contant geld en bitcoins... Bij de invallen werd ruim 1,4 miljoen euro aan contanten in beslag genomen. Net als luxe goederen, een onbekend bedrag aan bitcoins en een vuurwapen. De Amerikanen hebben voor ruim 7 miljard dollar aan militair materieel achtergelaten... toen ze zich uit Afghanistan terugtrokken. Volgens CNN staat dat in een rapport van het Pentagon. Afgelopen zomer kwam een plots einde aan de Amerikaanse missie in Afghanistan... Kort daarvoor was de macht in het land overgenomen door de Taliban. Onder het achtergebleven materieel zijn 78 vliegtuigen die voor vertrek onklaar zijn gemaakt. Verder zou het gaan om onder meer ruim 40.000 militaire voertuigen en meer dan 300.000 wapens. Onderzoekers schatten dat Duitsland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... het meeste olie en gas uit Rusland heeft gekocht. Duitsland, altijd al Ruslands grootste gasklant, was goed voor ruim 9 miljard. Nederland staat met 5,6 miljard op de vierde plek. Bij beschietingen in de regio Kharkov zijn volgens de Oekraïners vannacht zeker drie mensen gedood en zes gewond geraakt. De lokale autoriteiten houden de Russen verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers. Een onbekend aantal Russische militairen zou krijgsgevangen zijn gemaakt. Johan Derksen is teruggekomen van zijn uitspraken waarin hij impliceerde dat hij een bewusteloze vrouw gepenetreerd had met een kaars. Hij zei gisteravond in zijn talkshow Vandaag Inside dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag. De temperatuur loopt uiteen van 13 graden vlak aan zee tot 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ADB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk.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 I heard voices from the ceiling, and I really was believing it was my mind playing tricks on me. Went upstairs just for receiving. Something told me you were leaving, so I looked out of my window just to see you there coming straight back to me.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 De Amsterdamse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden wegens witwassen, meldt het Parool. De mannen zouden drugsbendes hebben geholpen om tientallen miljoenen weg te sluizen. De Amerikanen hebben voor ruim 7 miljard dollar aan militair materieel achtergelaten in Afghanistan. Volgens CNN staat dat in een rapport van het Pentagon. Het gaat onder meer om ruim 40.000 militaire voertuigen en meer dan 300.000 wapens. Johan Derksen is teruggekomen van zijn uitspraken waarin hij impliceerde dat hij een bewusteloze vrouw gepenetreerd had met een kaars. Hij zei gisteravond in zijn talkshow dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag. De temperatuur loopt uiteen van 13 graden vlak aan zee tot 19 graden in het zuiden.